in Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet denkt niet dat mensen een veel hogere gasrekening krijgen door groen gas. Vanaf 1 januari 2027 moet een verplichting ingaan voor energiebedrijven om groen gas bij het aardgas te mengen. Groen gas wordt in speciale installaties gemaakt van restafval, zoals koeienmest of granen. Energiebedrijf Essent waarschuwt dat daardoor de komende vijf jaar de rekening met zo'n 200 euro per jaar zal stijgen. Maar minister van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei zegt dat dat alleen zou gebeuren als er meteen heel veel moet worden bijgemengd. Van Veldhoven benadrukt dat het in kleine stapjes gaat. Op verschillende plekken in het land zijn al vrijmarkten aan de gang. In Alkmaar waren de eerste verkopers er vanochtend heel vroeg bij. Om 6 uur legden er mensen hun kleedjes neer, meldt Omroep NH. Eigenlijk zou de vrijmarkt daar pas om drie uur vanmiddag beginnen. Ook in Almere begon de vrijmarkt uren eerder dan de bedoeling. Dat had volgens Omroep Flevoland te maken met de drukte in de stad. Traditiegetrouw is Utrecht de stad waar de vrijmarkt op de avond voor Koningsdag begint. Demi Vollering heeft voor de derde keer in haar carrière Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Na een solo van ruim 34 kilometer kwam ze met een voorsprong van ruim een minuut als winnaar over de streep. Puk Pietersen eindigde als tweede. Vollering toonde de afgelopen weken al haar goede vorm met winst in Omloop het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl. Heracles ligt uit de eredivisie. De club uit Almelo verloor met 2-0 van FC Volendam en degradeert. De wedstrijd lag nog even stil door vuurwerk op het veld. In Rotterdam speelde Excelsior tegen FC Utrecht. De Rotterdammers wonnen met 5-0. Het weer droog en volop zon bij 12 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden. Vanavond en ook tijdens Koningsnacht is het droog. Er staat dan weinig wind, maar het is fris met 2 tot 8 graden. Op Koningsdag zelf eh, is het ook droog met een mix van zon en wolken. Maximum temperatuur dan 11 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Get what they do. They do it too. If they were you, you've done it all before. Ain't nothing new. ripping up my boots. I'm going back to my roots, to the place of my birth. Back down to earth. I ain't talking about no roots in the land. I'm talking about the roots in the man. Zipping up my boots. Going back to my roots. in paradise. Rich, rich, rich, rich, rich. In paradise. To not you check God and see? Oh, Take it. my shirt. Something's jumping. Jumping in my shirt. Jumping in my shirt. Something's jumping. Jumping in my, my shirt. My heart's on red alert. Walk the morning. Walk the morning. Morning. Walk the morning. Walk the morning.